Kijkers met het NOS Journaal. De landen van de G7 zijn er niet in geslaagd om een gezamenlijk standpunt in te nemen over Oekraïne. Wereldleiders in het samenwerkingsverband willen nieuwe sancties tegen Rusland. Maar president Trump ziet dat niet zitten, omdat hij wil blijven kunnen onderhandelen met Rusland. Er is ook geen gezamenlijk standpunt gekomen op thema's als klimaatverandering en de situatie in Gaza. De top van NSC heeft nagedacht en gesproken over het mogelijk opheffen van de partij zei de nieuwe lijsttrekker Eddy van Heijem. Volgens hem heeft NSC als nieuwe partij een turbulente anderhalf jaar achter de rug... waarin mensen hun vertrouwen verloren hebben. De top vroeg zich daarom af of ze nog verder met elkaar wilden. Maar Van Heijem zegt dat er nog steeds veel motivatie bij NSC is om een verschil te maken. Vanaf vandaag worden bepaalde kankermedicijnen niet meer vergoed. De toezichthouder zegt dat de kankerremmers de levensduur niet of nauwelijks verlengen... en daarom deels geschrapt worden uit het basispakket... Het is voor het eerst dat dat gebeurt. De medicijnen worden gebruikt door zo'n duizend patiënten... met bepaalde vormen van borstkanker of eierstokkanker. Vanuit Iran zijn vannacht twee salvo's raketten afgevuurd op Israël, meldt het Israëlische leger. In meerdere delen van het land ging het luchtalarm af. Het is nog onbekend of de raketten schade hebben aangericht of dat er slachtoffers bij zijn gevallen. Andersom waren er in de Iraanse hoofdstad Teheran vannacht ook meerdere explosies te horen. Tom Cruise krijgt een iere oscar voor zijn gehele oeuvre. Ook zangeres Dolly Parton krijgt het beeldje uitgereikt. Cruise krijgt de prijs voor al zijn acteerwerk in onder meer de Top Gun en Mission Impossible films. Parton krijgt de prijs onder meer voor haar inzet om kinderen aan het lezen te krijgen. Het is voor beide de eerste keer in hun carrière dat ze een Oscar in ontvangst mogen nemen. Het weer vanochtend in het noorden soms wat wolken, maar het blijft wel droog.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 My mama, she loves you. No matter what she says, it's true. I know that she hurts you, but remember, I love you too. I ran away today, ran from the noise, ran away. Don't wanna go back to that place, but don't have no choice.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 Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis.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 Nieuw onderzoek toont aan dat een groep patiënten er niet of nauwelijks langer doorleeft. Burgemeester Halsema van Amsterdam gaat eind deze maand naar Budapest... om bij de verboden Pride Mars te zijn... Het Hongaarse parlement verbood in maart de jaarlijkse Pride in de hoofdstad met een nieuwe wet. Door er naartoe te gaan wil Halsema de queerbeweging steunen. Vandaag gaan er weer een paar winkels van Blokker weer open. Het gaat om de eerste twaalf. In onder meer Emmen, Den Bosch, Amsterdam en Al der Rijn. Dat worden er later nog meer.